uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Alle mensen die in de zorg werken en maximaal twee keer modaal verdienen... krijgen een bonus. Dat wil het kabinet. Het gaat om een bedrag van tussen de 200 en 240 euro. Vorig jaar bedroeg de bonus 1000 euro... maar kwamen minder mensen daarvoor in aanmerking. Nu kunnen ook onder meer fysiotherapeuten en verloskundigen een bonus krijgen. Er lijkt nog geen einde te komen aan het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Vandaag komt de Veiligheidsraad van de VN weer bij elkaar om over de spanningen in het gebied te praten. De VS zou volgens persbureau Reuters aan een staakt het vuren plan werken. Op de Gazastrook zijn de afgelopen dagen 35 Palestijnen om het leven gekomen. In Israël kwamen vijf mensen om. En nog steeds is het onrustig. Demissionair premier Rutte maakte in de persconferentie gisteravond bekend... dat als de besmettingscijfers blijven dalen... volgende week woensdag de dierentuinen, pretparken en speeltuinen weer open mogen. Net als de binnensportlocaties. En de terrassen mogen van 6 uur s ochtends tot 8 uur s avonds open zijn. Wel riep hij op drukte te vermijden... want dan kan het volgens de premier alsnog misgaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Koningsdag. Die dag heeft geleid tot honderden nieuwe coronabesmettingen in de regio Amsterdam. En dat zou slechts het topje van de ijsberg zijn, zegt de GGD. Minimaal 466 mensen, vooral jongeren, zijn besmet geraakt. Premier Rutte zei in de persconferentie dat er nu in Amsterdam minimaal 17 coronaclusters zijn. Elk jaar is er uit verschillende fondsen 6 tot bijna 8 miljard euro beschikbaar voor extra klimaatmaatregelen. Dat heeft Greenpeace laten onderzoeken. Met dat geld zou Nederland het doel van 49% minder uitstoot in 2030 ruimschoots kunnen halen. In plaats van de 34% waar Nederland nu op zou uitkomen. De onderzoekers hopen dat Nederland gebruik gaat maken van de miljarden uit de fondsen. Het weer. Het wordt wisselend bewolkt met in het zuiden kans op een bui. Het wordt tussen de 15 en 18 graden.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 Het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd. Van grootste Piet en wereld. En we hebben een winnaar. Natuurlijk hebben we een winnaar. Zandvoort is de winnaar. Mooie mens. Ik huppel door het dorp, dansen voor me goed.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 Vorig jaar was de bonus 1000 euro... maar toen kwamen veel minder mensen daarvoor in aanmerking. Koningsdag heeft geleid tot zeker 466 nieuwe coronabesmettingen in de regio Amsterdam. En dat zou slechts het topje van de ijsberg zijn, zegt de GGD. Volgens premier Rutte zijn door die feestdag nu minimaal 17 coronaclusters in de hoofdstad. Voor extra maatregelen tegen klimaatverandering is jaarlijks 6 tot bijna 8 miljard euro beschikbaar uit verschillende fondsen. Dat heeft Greenpeace laten onderzoeken. Met dat geld zou Nederland het klimaatdoel van 49% minder uitstoot in 2030 ruimschoots kunnen halen.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 I take one look and I'm high. And know I'm exactly your type. We fit together so nice. We ain't been so impolite. No, we gon' call it a I call the car see you walk that walk. sorry kids, we got no reply.